Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Bij Belgische bus in een Zwitserse tunnel zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. Dat melden Zwitserse media. Onder de 28 doden zouden 22 kinderen van rond de 12 jaar zijn. En ook zijn 24 kinderen gewond geraakt. De bus had schoolkinderen uit Lommel en Heverlee aan boord... en verongelukte in een tunnel op de snelweg A9 bij Sierre. Volgens Zwitserse media botste de bus gisteravond met hoge snelheid tegen linkerwand van de tunnel, waarna hij naar de andere kant slingerde. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Ronald Plasterk is door kijkers van Pauw en Witteman aangewezen als winnaar van het PvdA-debat dat bij de talkshow werd gevoerd. Het was het laatste debat tussen de vijf kandidaten voor het fractieleiderschap. Van de kijkers die stemden vond 43% Plasterk de beste, gevolgd door Samson, Van Dam, Albayrak en Jacobi. PvdA-leden kunnen vandaag tot 12 uur hun stem uitbrengen voor de daadwerkelijke verkiezing van fractieleider. En vrijdag wordt de uitslag bekend. Rick Santorum heeft in de zuidelijke Amerikaanse staten Alabama en Mississippi de voorverkiezing voor het republikeinse presidentskandidaatschap gewonnen. In beide staten won de aardsconservatieve Santorum nipt van Newt Gingrich en Mitt Romney. Landelijk gezien gaat de gematigd conservatieve Romney nog aan kop. Volgende voorverkiezing bij de Republikeinen is zondag in Puerto Rico. In Breda heeft de politie na uren een gevangene overmeesterd die op het dak van een jeugdgevangenis was geklommen. De jongen wist gisterenmiddag op het dak te komen door een paar ramen in te slaan. Vanaf het dak bekogelde hij de politie met stenen en stukken dakbedekking. Agenten probeerden de jongen eerst te kalmeren. Even na tien uur gisteravond heeft een arrestatieteam de jongen ingerekend en teruggebracht naar zijn cel. Het is niet duidelijk of de jongen gewapend was of dat hij onder invloed was. Het weer, veel bewolking, overdag vooral in het zuiden kans op opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. En op de A77 tussen Knopend Rijkenvoort en de Duitse grens.